Zes uur. Manix Ampersen met het NOS Journaal. De advocaat van de Nederlandse IS-vrouw die vandaag door Nederland is opgehaald uit Syrië... is blij dat de vrouw terugkomt. De advocaat zegt dat ze al drie jaar bezig is om Ilan B. terug te halen. De IS-vrouw is vandaag met twee van haar kinderen en een derde kind... door een Nederlandse delegatie uit Syrië gehaald. Ze wordt in Nederland vervolgd omdat ze naar het kalifaat reisde en zich aansloot bij IS... B kan niet bij verstek worden veroordeeld omdat ze bij de zitting aanwezig wil zijn. Volgens de advocaat wordt de IS-vrouw bij aankomst in Nederland direct opgepakt. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is gedaald naar het laagste aantal in acht maanden. Er liggen nu iets meer dan duizend besmette mensen in het ziekenhuis, 56 minder dan gisteren. 351 coronapatiënten liggen op de IC. Ook het aantal nieuwe besmettingen is gedaald. De onbewaakte spoorwegovergang bij het Friese dorp Bozem... waar vanochtend twee mensen om het leven kwamen... wordt uiterlijk in 2023 beveiligd. Dat is vorig jaar al besloten, na een eerder ongeluk op dezelfde overgang. De aanleg van de beveiliging kost volgens ProRail veel tijd, omdat het complex is. Bij het ongeluk vanochtend werd de auto van de twee slachtoffers meegesleurd door een trein. De ministers van Financiën van de G7 zijn het eens geworden over een minimumbelastingtarief voor bedrijven van 15 Daardoor wordt het lastiger om belasting te ontwijken via belastingparadijzen. De deal wordt later besproken door de regeringsleiders van de G7. De groep die bestaat uit zeven grote economieën. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het EK gewonnen. In Amstelveen werd Ierland met 4-0 verslagen. Nederland speelt in de groepsfase van het EK ook nog tegen Spanje en Schotland. De Nederlandse vrouwen zijn regerend Europees kampioen. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen in het binnenland veel bewolking. Aan zee is het zonnig bij ongeveer 20 graden.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 Yes, but while we were yes, apart, don't give your yes, heart to anyone. But don't forget us taking you home, and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so?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 Just don't forget who's staying. Say The last dance for me. Mm, Say The last dance for me. Safe. Entertainment for you. Meer dan radio. Blijf nu even staan, ik kan het niet meer aan. Ik zeg nu toch, ik laat je gaan. Word nu wakker en gebruik je verstand. Begin een nieuw leven, dat is relevant. Ik laat je nu gaan, al heb ik soms spijt. Hou uit en ga door verleden in je verweven. Ik heb de hoop nu echt opgegeven.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 zijn. Eenvoudig, maar het kon zo niet verder gaan. Ik zag jou naast me, maar jij hebt radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. wordt langzaam aan De zomerse vlinder in winterse kou kan niet overleven, dus duurt het maar even die tijd met jou.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 Het gaat en het komt als de wind, de lente niet wat een ander vindt. Maar dan krijg ik weer langzaam mijn zin. En blijkt het geen liefde, op het eerste gezicht. De vlinders gestorven, de liefde bedorven, het boek weer dicht van Zandvoort en omstreken.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 Luister naar Entertainment for You. the sky Animals and birds who live nearby are nice Oh, mercy, mercy me All things and what they used to be What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand that?